Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. In verschillende nieuwjaarsnacht tientallen mensen gearresteerd wegens vergrijpen als openlijke geweldpleging, beroving, vernieling en mishandeling. In Amsterdam waren zo'n 120 arrestaties, in Rotterdam bijna 100 en in Utrecht en Den Haag waren het enkele tientallen. Nergens waren grote incidenten. Volgens burgemeester Van Aartsen van Den Haag was het de minst drukke nieuwjaarsnacht van de afgelopen vier jaar. door vuurwerk is een man in Den Helder een hand kwijtgeraakt. In Hilversum raakten vier mensen gewond door een vuurwerkbom. In het Rotterdamse oogziekenhuis was het drukker dan vorig jaar. Verder waren er twee dodelijke steekpartijen in Noord-Brabant. In Sint-Oederode viel één dode, wat daar precies is gebeurd is onduidelijk. In de bos kwam een paar uur voor de jaarwisseling een vrouw van 52 om het leven. Haar man had haar en haar zus neer neergestoken. De zus raakte zwaar gewond en ook de dader ligt in het ziekenhuis. Twee opvallende diefstallen van de afgelopen week blijken inderdaad het werk te zijn van oudejaarsverenigingen. Zo zijn de ringen van het Olympisch Stadion in Amsterdam gestolen door een oudejaarsvereniging uit Olderbekoop. Die heeft de diefstal op haar website geclaimd. De ringen hingen boven de ingang van het stadion. Een antieke geldpers die vorige week in Alkmaar werd ontvreemd blijkt ook in het bezit te zijn van een Friese oudejaarsvereniging. Het apparaat was net gerestaureerd. In beide gevallen werd meteen al vermoed dat het om een oudejaarsstunt ging. In Velzen woedt een grote brand in een buurtcentrum. Er zijn geen gewonden, zegt de brandweer. Er is wel veel rookontwikkeling, daarom zijn twee straten met 30 tot 40 huizen ontruimd, net als een kinderboerderij naast het buurtcentrum. Ook alle dieren zijn in veiligheid gebracht. Volgens de brandweer is er geen asbest vrijgekomen. De oorzaak van de brand in Velzen is nog onduidelijk. Het weer bewolkt met van tijd tot tijd regen. Vanmiddag wat droger. Temperatuur 10 tot plaatselijk 14 graden. Nou, aan de kust staat een matige zuidwestenwind. Vanavond weer vrijwel overal regen. Dit was het NOS Show. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Er zijn voor vandaag ook geen snelheidscontroles aangekondigd.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 Thank you. at the Roots was dat. Een compositie van Jerry Milliken. En ook Bob Broekmeyer speelde op uh, trombone. Ja, we gaan eh, zo direct eens een keer kijken wat er allemaal gaat gebeuren, staat te gebeuren hier vanmiddag aan het strand. Want ik denk dat er weer heel veel mensen het water in zullen gaan duiken. En dan denk ik terug aan 1959, toen Nord 59, dacht ik als eerste vereniging, men Bloemendaal te water ging. En dat was toen de tijd onder leiding van Ock van Batenburg. Ik denk dat hij nog leeft en ik hoop ook dat hij vanmiddag ook nog aanwezig is. De oude Okkie, om het zo maar eens te zeggen. En daarom nu maar Jerry en eh, Ramsey Lewis met een heerlijk nummer Wait in the Water. the rooster each morning, pushing away the dew. Just hustling and bustling for my baby, making a dream come true. Lots of things make me unhappy. What do I care if they do? I'm hustling and bustling for my baby, making a dream come true. She'd like to have a little cottage by the brook beside the hill. And I'm so much in love with her, I'm mighty sure she will. Oh, I'm up with the rooster each morning, pushing away the dew. Just hustling and bustling for my baby, making a dream.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 die. yonder behind the sun gonna do something for ya. ain't never been done I'ma hold back the lightning with the palm of my hand shake hand with the devil make him Coco Taylor in een overduidelijk nummer. We gaan naar Chuck Berry en luisteren naar zijn heerlijke vertolking Guitar Boogie. teacher is teaching the golden rule. American history and practical math. You study them hard and hoping to pass. Working your fingers right down to the bone. the guy behind you won't leave you alone. Ring, ring goes the bell. The cook in the lunchroom's ready to sell. You're lucky if you fortunate if you have time to eat. Back in the classroom, open your books. Gee, but the teacher don't know how mean she looks. Soon as three o'clock rolls around, you finally lay your burden down. into the slot. You gotta hear something that's really hot. With the one you love, you making romance. something that's really hot. With the one you love, you're making romance the drums stad van de cd Roll On met een aantal heerlijke nummers. En daarvoor hoort u nog een keer Chuck Berry met School Days. We gaan fietsen. Hey Henkie! Ja? Lekker fiets weer hè? Fiets weer? Nee, fiets weer! De fiets van Piet van Pa is zojuist gepasseerd. En de fiets van pa is zojuist gepasseerd. En de fiets van Piet van pa is zojuist gepasseerd. En de wielen van de fiets van Piet van pa zijn zojuist gepasseerd. En de wielen van de fiets van Piet van pa zijn zojuist gepasseerd. En de wielen van de fiets van Piet van pa zijn zojuist gepasseerd. En de banden van de wielen van de fiets van Piet van pa zijn zojuist gepasseerd En de banden van de wielen van de fiets van Piet papa Zijn zojuist gepasseerd En de banden van de wielen van de fiets van Piet papa Zijn zojuist gepasseerd En de velg van de banden van de wielen van de fiets van Piet van Zijn zojuist gepasseerd En de velg van de banden van de wielen van de fiets van Piet van Zijn zojuist gepasseerd En de velg van van de banden, van de wielen, van de fiets, van Piet, papa Zijn zojuist gepasseerd En de trappen van de ketting, van de assen, van de spaken, van de velg Van de banden, van de wielen, van de fiets, van Piet, van Pa Zijn zojuist gepasseerd nu op dit moment Diana Ross. Die Lady Sings the Blues. Een prachtige film over het leven van Billie Holiday. En de twee nummers die je hoort. Eerst Fine and Mellow. En daar Love zijn natuurlijk een aantal grootheden die door haar fantastisch zijn gezongen. Bedankt voor het luisteren vandaag. En mocht u toevallig nog een video hebben van deze film van Lady Sings the Blues, laat het mij even weten.